waarvoor de assistent-regisseur verantwoordelijk was. Hij werd onmiddellijk ontslagen. Iemand van de filmcrew raakte toen gewond... Diezelfde man gaf volgens Amerikaanse media nu het vuurwapen aan acteur Alec Baldwin. Die schoot per ongeluk een cameravrouw dood. Ook de regisseur van de film Rust raakte gewond. Voor het dodelijke ongeluk is nog niemand aangeklaagd. Amnesty International is bang voor een herhaling van het toeslagenschandaal. De mensenrechtenorganisatie waarschuwt voor het algoritme van de Belastingdienst. Dat pikte bepaalde bevolkingsgroepen eruit. Etnisch profileren dus. En dat is discriminatie. Nog steeds doet de Belastingdienst daar geheimzinnig over, zegt Amnesty. Het mag nog steeds geheim worden gehouden, ook tegenover slachtoffers. Dat is zeer zorgelijk, dat moet direct veranderen. En daarnaast is er bijvoorbeeld ook geen algoritmeregister. En dat is ook iets waar we voor pleiten met Amnesty. Dat er gewoon publiekelijk bekend wordt op welke plekken de overheid dit soort systemen gebruikt. Amnesty wil dat de Nederlandse overheid en ook andere landen stoppen met het gebruik van dit soort algoritmes. De zomer is voorbij en dus wijmen we voor even van ze af. Ellendige wespen die maar om je heen blijven zoomen. Maar niet bij de vriendin van Nathan thuis. In haar nieuwe huis vonden ze een hele berg dode wespen op de vensterbank en in de logeerkamer. En dus ging hij op onderzoek uit. Je gaat je afvragen waar komt het nou eigenlijk vandaan hè? Ben je wel eens een keer op de zolder geweest? Ja, nee, nee, eigenlijk niet. Dus eh, ik denk van nou, gooi je zolder eens open. Ik stak een lampje erbij. En ik keek eromheen en ik denk, nou ja, ik zie eigenlijk niks. Ik dacht eerst dat dat zelf peurschuim was. Maar eh, toen ik nog eens even goed keek, ja, poeh, dat was wel een eh, mooi nestje, zeg maar. Bleek een gigantisch wespennest, maar het is bijna voorbij. Eh, als het goed is komt er morgen, want die komt de spul in spuiten. En dan duurt het 15 uur voordat, voordat ze allemaal dood zijn en dan wordt het weggehaald twee dagen daarna. Het weer, af en toe wat zon, blijft bijna overal droog. Het wordt vandaag 13 of 14 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A7 van Zaanstad naar Hoorn staat nog file bij de afrit Wormer. 3 kilometer na een ongeluk. Alle rijstroken zijn wel weer vrij. En 247 Amsterdam richting Hoorn. Tussen de aansluiting met de A10 en Broek in Waterland 5 kilometer.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 Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag en ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me en ik denk, fuck. Hij zegt vroeg, luister goed, het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard en het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zag, luister agent het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag. René Gap, zing het voor ze. Ik heb die bon gepakt, maar ook een ton gepakt. Ik heb de mooiste op dit feestje op de mond gepakt. Als ik morgen ga, heb ik geen spijt van dat. Ik heb alle mooie dingen die ik kon gepakt. Ik heb die bon gepakt, de zon gepakt. Voor ik ging heb ik een jonko op balkon geklapt. Als ik morgen ga heb ik geen spijt van dat. Ik heb alle mooie dingen die ik kon gepakt. Hey Donnie ouwe, zeg eens wat. ik morgen de pep een maat geef kan ik zeggen dat ik heb geleefd Het is altijd de feest waar ik ben geweest Ik ben continu op een paper chase René plank die Mary door de week Je wil niet weten wat hij in het weekend race Smokelspannen spannen een blazer Vliegt naar de regenboog in Marianne Weber Rijd daar hard, wel eens een bon gepakt Zes maanden op vakantie, kom terug bruin gepakt Duik in mijn zwembad en ik schenk wat René, proost op het leven, gap. Ik heb die bon de mooiste op dit feestje op de mond gepakt. Als ik morgen ga, heb ik geen spijt van dat. Ik heb alle mooie dingen die ik kon gepakt. Ik heb die bon gepakt, de restjes ongepakt. Voor ik ging heb ik een jonko op balkon geklapt. Als ik morgen ga, heb ik geen spijt van dat. Ik heb alle mooie dingen op je feestje op de mond gepakt. Als ik morgen ga, heb ik geen spijt van dat. Ik heb alle mooie dingen die ik kon gepakt. Ik heb die bon gepakt, de restjes zon Voor ik ging heb ik een jonko op mijn kon geklapt. Als ik morgen ga, heb ik geen spijt van dat. Ik heb alle mooie dingen die ik kon gepakt. Hey René, kom mee. stash for the first scoop of day. Eh? <laughs> just kept standing dit zijn de hoofdpunten van het RWS-journaal. Het afvalwater van huishoudens bevat hoge concentraties PFAS... giftige stoffen die bijvoorbeeld in anti-aanbaklagen, pizzadozen en kleding zitten. Volgens de onderzoekers moet dringend worden uitgezocht waar die lozingen vandaan komen. De assistent-regisseur die Alec Baldwin vorige week tijdens filmopnames het wapen gaf... waarmee hij een cameravrouw doodschoot, werd al eens ontslagen na een soortgelijk incident... Volgens onder meer CNN werd Dave Holst twee jaar geleden weggestuurd bij een andere film... omdat ook toen een vuurwapen onverwacht afging. En de belangrijkste cabaretprijzen, de Polifinario's... zijn uitgereikt aan Sarah Kroos, Alex Klaassen en Elke Vierwijzer. De Euvreprijs gaat naar het duo Waardenberg en de Jong. Het weer nog, wolkenvelden, af en toe zon en plaatselijk een bui. De maximum temperatuur ligt vandaag rond de 14 graden. een klein meisje was en best wel aardig om te zien. Toen viel ze voor die ene wilde bras, die met centen bovendien. En hij gaf zijn geld als water uit aan die onzin en aan vrouwen. Maar onze kleine meid, oh ze werd verliefd en ze wilde met hem trouwen. Toe geef je hart niet zomaar weg. Wees niet te goed van vertrouwen. Kijk die kerel aan en zeg: Is dat er een om op te bouwen? Maar ze schreeuwde haar vader recht in zijn gezicht: hey pa, je loopt te zeiken. Als jij zo ontzettend veel van ons mama houdt laat je dat verdomd slecht blijken. Ze kijkt al jarenlang zo sip. Haar hele smoelwerk staat op janken. En dan vertel je mij zo doodleuk als je kan. Voor haar de liefde te bedanken. Toen geef je hart niet zomaar weg. Wees niet te goed van vertrouwen Dat om op te bouwen. En nu woont ze ver weg en zonder hem op een eiland in de hitte. En zij heeft daar en geen stuiver om op te zitten. Maar ze leeft een leven van haar droom. Haar lieve vader is niet meer. Maar ze ziet zijn kalme wijze ogen telkens, telkens weer. Toen geef je hart niet zomaar weg. Dat je stoppen moet met je dromen. Dat je wereld vol en smerig is. En dat je nooit heel ver gaat komen. Dat je moet waken, waken, want de toekomst is alleen voor zij die spaart. Nou, we sparen door voor morgen.